Papa, papa, papa, papa, my mama and my papa, papa, papa, papa, it's my mama and my papa, papa, papa, papa, my mama and my papa, papa, papa, papa, it's my mama and my papa, papa, papa, papa, my mama and my papa, papa, papa. ik heb op de beat, dan zoek ik altijd beef. Als ik loop in de street, heb ik veel paniek. Een dikke wie dat is mijn tactiek. Ik heb geen therapie, want die shit is niet free. Ik voel me net de Simpsons, ik ben gek helder zien. Maar eerlijk gezegd kan ik niet tellen tot tien. En eerlijk gezegd heb ik niet echt een vriend. Maar ondanks alles stept is ik hier zo op de beat. Maar toch kijken ze vies, nee ze nekken me niet. Ik ben die praten filosofie. We maken wat memes, ik doe geen biologie. Brief van mijn ouders, hoop dat jullie dit zien. Joost, niet. leef ik in World of Peace. Met mijn skinny jeans op een gestolen fiets. Ik was depressief, maar we houden het positief. Leer van mijn fouten, ik ben didactisch. Voel me VIP, vroeger was ik niet artiest. Ze vonden me een freak, vroeger was ik niet geliefd. Mijn leven is een anime, ik voel me One Piece. Ben met Lenny en Nappie en we luisteren Chief Keef. Brief van mijn ouders, hoop dat jullie dit zien. Joost, klein die niveau trop als de ironie. mama ever.